zei hij op zijn eerste persconferentie in Brussel... waar hij gisteravond voor de functie werd gekozen. President Obama heeft de benoeming verheugd verwelkomd. Hij zei dat Europa een nog sterkere bondgenoot van de Verenigde Staten zal worden. De EU-functie is onder meer bedoeld om Europa buiten de eigen grenzen een duidelijk gezicht te geven. Delen van Groot-Brittannië kampen met grote wateroverlast en overstromingen. In Noord-Engeland, West-Schotland en Wales zijn huizen ondergelopen. Hulpdiensten gebruiken een helikopter om ongeveer 200 mensen te redden. In 24 uur tijd viel op sommige plaatsen in Groot-Brittannië 170 mm regen. In Brabant zijn gisteravond 16 mensen opgepakt tijdens een grote politiecontrole. De politie hoopte met wegblokkades, inbrekers, straatrovers en overvallers te pakken. Twee gezochte inbrekers zijn opgepakt. De anderen die werden opgepakt hadden boetes openstaan, negeerden een stopteken of waren illegaal in Nederland. 21 auto's in Brabant werden in beslag genomen vanwege een belastingsschuld. Minister Van der Laan grijpt in bij woningcorporatie Rantree in Deventer. Oud-burgemeester Lensen van Emmen moet orde op zaken gaan stellen bij de noodleidende corporatie. Entree heeft zich vertild aan de kosten van het verdiepen van een laan. Het is voor de vijfde keer in een jaar tijd dat een woningcorporatie onder curatelen wordt gesteld. Een vrouw uit Rotterdam zegt dat ze een dode man in haar bed heeft gevonden die ze niet kent. De politie weet nog niet of de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De Rotterdamse vrouw meldde zich gisteravond bij de politie. In Peru zijn drie mensen opgepakt die mensen zouden hebben vermoord om hun lichaamsvet. De bende zou de torso's aan haken boven kaars hebben gehangen om het lichaamsvet te laten smelten.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 can On your home. Consolidate so you can afford to go and spend some more when you get bored. All we ever wanted more, a lot more than we had before. So take me. and things. Let's swing.